De binnenstad van Utrecht is vanaf 2015 verboden terrein voor oude dieselauto's. Het verbod geldt voor diesels die niet voldoen aan de zogenoemde Euro 2 emissienormen. Dat zijn meestal auto's van voor het jaar 2000. Utrecht is de eerste stad in Nederland die zo'n milieuzone instelt voor personenauto's. Een plan om ook oude benzineauto's te weren haalde het niet. Het Vaticaan houdt een wereldwijd onderzoek naar hoe de parochies denken over gevoelige zaken als anticonceptie, scheidingen en het homohuwelijk. Paus Franciscus wil zich zo voorbereiden op een buitengewone synode over het gezin volgend jaar oktober. Ook wil hij bereiken dat alle lagen van de katholieke kerk invloed krijgen in het Vaticaan. Hij heeft de bisschoppen dan ook gevraagd de enquête zo breed mogelijk te verspreiden. In de enquête wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe priesters homokoppels benaderen en hoe de kerk reageert als een homo religieus onderwijs wil krijgen. De Franse schrijver Gérard de Villiers is overleden. Wereldwijd verkocht hij miljoenen spionageromans. Villiers publiceerde 150 boeken in de SES-serie over de Amerikaanse CIA-agent Marco Linge. In Nederland gaf Bruna de boeken uit in de Zwarte Beertjesreeks. De gemiddelde oplage van de thrillers was 200.000. Gérard de Villiers was 83 jaar. Het weer, het is 11 tot 13 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuiden stevig regenen en harder waaien. Morgen trekt de regen weg, maar in de nacht naar zondag gaat het opnieuw regenen bij een stormachtige wind. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen Blaricum en Eembrugge 7 kilometer. A4 Hoogvliet richting Vlaardingen voor knooppunt Ketelplein 2. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 2.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 November Rain, want wat was het weer een hoop regen vandaag en ook het komende weekend dus een hoop regen. Eerst gewoon nog twee uur lang de grootste hits van Europa op jouw radio. Hier bij CFM Euro Breakdown, jaargang 23, aflevering 44 van 1 november 2013 dus. In de lijst 20 stijgers, 2 zittenblijvers, 15 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat de eh, drie platen deze week natuurlijk niet gehaald hebben. 19 weken stonden ze erin, Train and the Mermaid. 17 weken Emily Zanding en Read All About It Part 3. Waiting All Night, Rudimental en Ellie Ira stonden 15 weken in de lijst... en hebben dus eh, week 16 en net niet gehaald. Een goede week is voor eh, Cerebro. Mi Mi Mi gaat namelijk 10 plaatsen omhoog. En daar komen we zo'n beetje aan het eind van het eh, tweede uur tegen dan. Daxas It's You die zakt wel flink 14 plaatsen. Vorige week 21, in de 12 week zakken zij naar 35. Langs genoteerde plaats van deze week, dat zijn er twee. Calvin Harris en Ellie Golding doen dat met I Need Your Love... en ook Jake Miller, A Million Lives. Beide staan alweer 18 weken in de lijst. meteen naar de eerste binnenkomen vinden we niet op 40. Dat is Rihanna, Dave Guetta, Right Now. 39, One Republic. En 38, Lady Gaga, R.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 No invitations, it's a private party. Do what I want, do what I want, Do what I want, do what I want, Yeah, we taking these haters and we roughing them up. genoteerde platen van deze week is die van Calvin Harris en Ellie Golding. I Need Your Love. Vorige week stonden ze nog wel op eh, nummertje 30. Deze week zakken ze naar 37. Op 38 de eerste binnenkomen Lady Gaga en R. Kelly. Do What You Want. En voor de volgende binnenkomen gaan we een plekje omhoog naar 36... want het negende seizoen van de X-Factor in de UK... dat werd gewonnen door James Arthur terechte winnaar, want zijn vocalen zijn zo ruw en ongeslepen... wat het eh, herkenbaar maakt zodra je het op de radio hoort. Daarnaast legt James emotie in zijn muziek zoals eh, niet veel dat kunnen. Dat Engeland hiervan houdt, dat blijkt wel. Van zijn debuutalbum, eh, zijn debuutsingle... Impossible werden maar liefst 1,3 miljoen exemplaren verkocht. En hiermee krijgt het ook meteen nog eens de titel... Best verkopende winnaars single in X-Factor geschiedenis. En bijna een jaar later is het tijd voor de grote debuut van James Arthur... Maar mocht je bang zijn dat je nooit meer iets van James Arthur ging horen... dan stellen we je dus eh, gerust. Zijn officiële debuutsingle, dat is er een die de radio met liefde gaat opeten. You're Nobody, Till Somebody Loves You, dat heeft een eh, throwback gevoel... waar zijn uh, vocalen goed tot zijn recht gaan komen. De nummer 36 dus, de tweede binnenkomen deze week, James Arthur... week dat zij in de lijst staat. Jesse G, It's My Party. En in die tweede week gaat zij omhoog van 38 naar 34. Eh, en daarvoor James Arthur op 36 eh, nieuw binnen. You're Nobody Till Somebody Love You. In 18 weken stond Kelvin eh, Calvin Harris erin met Ellie Golding. I Need Your Love. Deze Jake Miller... Die staat ook alweer 18 weken in de lijst. En daarmee dus die andere plaat die er al heel lang in staat. Hij zakt wel van 25 naar 33. The day I got an email, almost didn't read it. But something caught my eye right before I could delete it. was bold and underlined, please read was the title. Followed by Jake, you on my idol. It said and I quote, my name is Nikki and I used to be a dancer. Until the doctor diagnosed me with cancer. So I said goodbye to all the hair on my head. And hello to my hospital bed. Yeah, see I was just a normal girl. It happened so fast. There so many days that I thought would be my last. However, the fight was tough and the battle was long. But I felt strong when I listened to your songs. You were always there for me. You had my heartbeat. You were my only friend. Kept you on repeat. I thank God for you every single night. Cause believe it or not, you saved my life. Yeah. I've met a million people, been a million places. Shook a million hands Seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I've touched a million lives. met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I, but yeah. I, the mailman knocked said it was for me. Handed me a box, sent from Tennessee. Written on a tap. but Jake's eyes only. Inside was a journal and a letter that he wrote me. It said, My name is Dylan, I'm in seventh grade. I'm ridiculed and picked on almost every day. Yeah, they pushed me in the halls, in between my classes. Yesterday they took my books, then broke my glasses. I got no one to talk to, it's like I don't exist. Sometimes I wonder if I was gone, would I be missed? But let me tell you the real reason for this letter. You helped me through it all, you helped me feel better. Your words give me confidence confidence, your messages inspire me. You help me find my inner strength deep inside of me. Through all the bad times, you help me find the light. Believe it or not, you saved my life. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I've touched a million lives. Met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more No, I haven't made a million, but I, but I, I was sitting at my table at dinner the other night when I noticed a little girl sitting to my right. She was looking at me like she knew me. I guess she did, cause then she walked right up to me and then she said, My name is Sammy, and I swear that I'm your biggest fan. I think she even had my name written on her hand. She said, Me and my brother used to listen to you every day until last year when he passed away. I'll never forget seeing my parents cry when they got the call saying that your son had died. Man, I wish that he was here now you were his favorite. He had your mixtape but he never stopped playing it. Your music gives me a feeling that I just can't describe. It's like I got my brother back and he's still alive. I pray for both of you every single night, cause believe it or not, you saved my life. I've met a million people, been a million places, shook a million hands, seen a million faces, had a million lows and a million more highs. No, I haven't made a million, but I've touched a million lives. Met a million people, been a million I haven't made a million, but I, but I. Now let me turn the table and talk to you. I had a dream, but you're the reason that it's coming true. Yeah, I've had some dark days when the sun don't shine, but you always reminded me that I would be fine. Cause when no one else cared, you believed in my vision. Now I got an army coming with me on my mission. I thank God for all of you every single night, cause believe it or not, you saved my life. ZFM. said. It made me think of you. It made me think. Jasmine van der Boogaard. Wij kennen haar natuurlijk beter als Birdie. En deze Birdie die werd geboren op 15 eh, mei 1996. En dit was haar single Wings op nummer 31. Tijd voor ons om dan eens achterom te gaan kijken. Want Rihanna en David Guetta staan onderaan met Right Now. In de 17e week zak het van 36 naar 40. Ook in de 17e week, maar dan zak het van 31 naar 39. One Republic, If I Lose Myself. Lady Gaga en R. Kelly. Do What You Want komen nieuw binnen op 38. 37 in de 18e week. 7 plaatsen verlies Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love. James Arthur, You're Nobody Till Somebody Loves You komt nieuw binnen op 36. 35 is voor Daxas, It's You in de 12e week. De snelste daler van 21 naar 35. Jesse G, tweede week, It's My Party, omhoog van 38 naar 34. Jake Miller, de tweede langsgenoteerde A Million Live, stond ook 18 weken in de lijst en zakt van 25 naar 33. Bruno Mars, Treasure. In de 16e week zakte hij vier plaatsen van 28 naar 32. En Birdie Wings, die gingen vier omhoog. In haar tweede week van 35 naar 31. In de hoogte binnenkomen gaan we dan. Die komen we tegen op een nummertje 30. Deze Ella Jellek O'Connor. Wij kennen haar natuurlijk beter als Lord. Een eh, Nieuw-Zeelandse zinger en songwriter. In 2008 deed ze op 12-jarige leeftijd mee met een lokale talentenjacht. En kort hierna kreeg ze een plaatcontract bij Universal. Vorig jaar november bracht onder de artiestennaam Lord haar eerste EP The Love Club uit. En vorige maand kwam haar eerste album Pure Heroine uit. De single Royals behaalde de nummer 1 positie in de hitlijst van Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. En nu is het tijd om het nummer ook in Europa op die hoogste treden te gaan krijgen.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 Vorige week nog 33, deze week 28. Deze was van eh, John Newman op 27. Cheating in de tweede week gaat hij omhoog van 32 naar 27. tijd dan van, eh, voor de nummer 26 in de vierde week pakken zij drie plaatsen winst. De mannen van Coldplay hun eh, soundtrack voor de film, film, Ja, de film, The Hunger Games. Daar eh, is dit de soundtrack van. Je hebt over Atlas op 26 en straks 25 Lady Gaga. smoke Some Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. crazy, must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing, I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. There ain't no need to cry no more when you break my heart into 24. I'll pick up the pieces you left if you think I'm coming back. Don't hold your breath ain't your mister. No. Cause I'm breaking up with your sugar. Hooked up with your sister. Go now, here's my middle finger. Cause I'm hurting. crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing, I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Yeah, I'm with my boys. Hit the town, let's go see what kind of chick knocks me out. Now I know that she wants to be back. Nothing sounds more better than hit the road, Jack, Jack. Don't call me mister. Girl, I've broken up with you. Love me now. My name is bigger. Girl, I'm giving you the finger. crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again.